Hoefdroffenkamp met het internationaal. Vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... zijn veilig aangekomen op het vliegveld van Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het gaat om een groep van 207 mensen. De Afghanen worden met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Het is onduidelijk in welke fase die evacuatie verkeert. NRC meldde eerder vanmiddag dat het toestel met de groep Afghanen spoedig vertrekt. De groep heeft volgens de krant dagenlang geprobeerd om het Nederlandse crisisteam te bereiken op de luchthaven van Kabul. Op Schiphol landde vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul... met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen... vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen. Griekenland heeft de stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen... dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban... in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Duizenden mensen zijn vandaag de straat op gegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. coalitie van dansliefhebbers, nachtburgemeesters en honderden festivalorganisaties en nachtclubs is daar woedend over. Zij eisen dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Het Vaticaan heeft de voormalige aartsbisschop van de Poolse stad Wroclaw bestraft. De inmiddels gepensioneerde Marian Golubiewski deed niets met beschuldigingen van seksueel misbruik in de kerk. Toen hij tussen 1996 en 2013 bisschop en aartsbisschop was. De 83-jarige Golubiewski heeft van het Vaticaan onder meer te horen gekregen dat hij niet meer mag deelnemen aan openbare ceremonies. Het weer. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door. En op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Chocolata body van je mama wawa. Schat, je bij mijn nummer uno. Frikkie, frikkie, frikkie met die culo. Ben een shorty, you know. Ze noemen daddy, want ik ben daar papi chulo. Hey, hey, oh, oh. Ik heb een kleine chaka chaka voor die mo.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 Ze so noemen daddy, want ik ben daar papi chulo. hey, hey, ho, oh, oh, ho. Ik heb een kleine chaka, chaka voor die mo. Hey, hey, ho, oh, ho. Zo so wat para door die hennie, ze gaat komen mamá de la mamá de la mamá, bebecita, ben met blakken, sippen henny op een mandakje voor Kelly. Ze zag melly, una puta mala. Se vos meri jersey, hier is chaka chaka chaca. Periando, machucando, estamos gozando, fumando, hangueando, tenemos tanto. Chavo, andamos con los palos, por die palomos, huevos, cocotazos. Geroli de post, ik ben el presidente.